12 uur. Negens met het NOS-journaal. De Britse minister van Financiën, Hammond, spreekt tegen dat ministers een coup voorbereiden om premier May aan de kant te zetten. Het aanstellen van een nieuwe leider is niet de manier om de brexit-crisis op te lossen, zei hij in gesprek met Sky News. Hammond verdedigde opnieuw de brexit-overeenkomst die eind vorig jaar met de Europese Unie werd gesloten, ook al is die volgens hem niet volmaakt. Mocht de deal van May deze week bij een stemming in het Lagerhuis opnieuw worden verworpen... dan moet het parlement volgens hem een duidelijk maken wat het wel wil. Het cruiseschip dat gisteren voor de Noorse kust in de problemen raakte... is onderweg naar de havenstad Molde. Drie van de vier motoren doen het weer. Voor en achter de Viking van rederij Sky vaart een sleeboot. Het cruiseschip kwam gistermiddag met bijna 1400 opvarenden aan boord in de problemen... toen tijdens een westerstorm drie motoren uitvielen. Bijna 500 mensen zijn met helikopters van boord gehaald. In verschillende steden in Nieuw-Zeeland hebben duizenden mensen stilgestaan... bij de terroristische aanslag op twee moskeeën ruim een week geleden. Zo'n 15.000 mensen bezochten een waken in een park... vlakbij de moskee in Christchurch, waar de meeste slachtoffers vielen. Ook veel vrouwen die geen moslim zijn droegen een hoofddoek... om hun solidariteit met de islamitische gemeenschap te betuigen. Met de aanslag kwamen 50 mensen om het leven. Op een parkeerplaats in Tilburg-Noord zijn vannacht vier auto's uitgebrand. Twee auto's raakten zwaar beschadigd door de vlammen. De wagens stonden geparkeerd voor een flatgebouw. De politie in Tilburg doet onderzoek en gaat uit van brandstichting. Het weer, veel zon en tot de avond droog. Het wordt 9 tot 12 graden. Vannacht raakt het overal bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen... bij 2 tot 6 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, waait het stevig en vallen er vooral in het oosten buien met kans op hagel en onweer.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 Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdamsterraas. terras. Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was. Like the we don't stop. Really money's and them nicks. Big money, money, and all. Yes, of the beat. of pull-up zonder tom-tom. Broodje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull-up in de X6, pak die MX6, jij die teen X6. Had kunnen voelen waar de loop is, kunnen samen schieten, kijken weer in dat dood is. Mannen blijven zoeken waar die kook is, rijden nog die focus, hebben wel uw focus. Zijn nog tussen Jalas en die rokers, fok niet met die jokers, wil op die motors. Ik veer ik brood die money uit verveling, wacht op die verdeling, prik je aan je tweeling.